12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Wintersporters die terugkeren uit Oostenrijk... moeten ook vandaag rekening houden met lange files. Er wordt opnieuw veel sneeuw verwacht in het zuiden van Duitsland en Oostenrijk. Veel bergpassen zijn dicht en het lawinegevaar blijft groot. Gisteren stonden er door het winterweer lange files... en hadden terugkerende vakantiegangers veel vertraging. Ook het vliegverkeer werd gehinderd door de sneeuw. De AWB adviseerde mensen die nog niet waren vertrokken... hun reis uit te stellen. Het mysterie van de onverklaarde geluidsaanvallen op de Amerikaanse ambassade in Cuba lijkt opgelost. Twee wetenschappers concluderen na onderzoek van een geluidsopname dat er geen sprake was van een audiowapen, maar van balsende krekels. Tussen eind 2016 en eind 2017 kampte de diplomaat op de ambassade met onverklaarbare gezondheidsproblemen, zoals gehoorverlies, hoofdpijn en misselijkheid. Volgens de Verenigde Staten was Cuba de aanstichter. Die zou aanvallen uitvoeren met onhoorbare geluidsgolven. Maar volgens de onderzoekers is dat dus vrijwel zeker niet het geval geweest. Het gaat volgens hen om een krekelsoort die leeft in het Caribisch gebied. De eerste aflevering van het 19e seizoen van Wie is de Mol... heeft gisteravond bijna 3 miljoen kijkers getrokken. Dat is de beste seizoenstart die het programma ooit had. Het record stond tot gisteravond op naam van de seizoensopener in 2017... toen bijna 2,9 miljoen mensen keken. Wie is de Mol wordt dit seizoen voor het eerst gepresenteerd door Rick van der Westerlaken. Vier jaar geleden was hij nog deelnemer en ontmaskerde hij Margriet van der Linden als Mol. En daarmee won hij het programma.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 I do way she was the bullshit about the people do by she be. I don't know, no, no, I can't, I can't, I can't, I can't. I wish she be the baby. No, no, no, no, no. Oh, yes, yes. Yeah, yeah, yeah! <laughs> Dat was eh, een prachtig sketnummer... vertolkt door eh, de vrouwelijke stem Sarah Vaughan... en haar tegensketter was eh, meneer Clark Terry. En voor de rest hoorden we Ronald Bright, Richard Davis... en natuurlijk Roy Haynes op het slagwerk. Sarah Vaughan heeft altijd een beetje... Een, in de schaduw gestaan om een of andere reden van Ella Fitzgerald. Maar samen met haar eh, heeft ze wel... Eh, en met Billie Holiday hebben ze, ze, horen ze wel tot de grootsten. Dankjewel Peter voor deze, eh, dit mini-college zou ik bijna zeggen over dit nummertje. Uh, van de week zat ik uh, televisie te kijken en toen kwam er een documentaire voorbij over Amy Winehouse die is natuurlijk heel bekend vanuit de popmuziek... maar die heeft ook wel nummers gemaakt toch met een sterk jazzy karakter. Zoals bijvoorbeeld dit nummer Someone to Watch Over Me. Luister. there's a saying, oh, says that love is blind. Still nummer van Amy Winehouse. De, ja, de Billie Holiday van deze tijd zou ik bijna zeggen. Dit is een nummer van haar, Back to Black. Een heel bekend nummer, maar dat wordt hier gespeeld door de Smooth Jazz All Stars. Back to Black. zoals ehm, ook al zei, veel jazzartiesten vertolken af en toe eh, prachtige popnummers en maken er een mooie jazzuitvoering van. Nu tijd voor iets heel anders. In 2018 heb ik eigenlijk de muziek van Charles Mingus ontdekt. Ja, en je zal denken, ontdekt? Hoezo? Die man is er al een tijdje niet meer. Toch is het gek dat je na acht of tien jaar eh, zo'n programma als CFM Jazz maken... nog steeds hele mooie muziek kan ontdekken. Er is zoveel uitgebracht in al die jaren. En Charles Mingus is een van de pioniers. Eh, hij is een bassist en heeft eh, ook heel veel nummers gecomponeerd... en heeft daar prachtige muziekstukken van gemaakt. Ik denk dat jij hem eh, ook wel kent, Peter, als muzikant. Ja, Mingus is eigenlijk de man in de jazzwereld... die de contrabas eh, uit de hoek van de ritmesectie heeft gehaald... Eh, en heeft eh, getoond dat behalve het inzetten van de bas... als een, begeleidingsinstrument in de ritmegroep... je er ook enorm veel uit kunt halen als, als solo-instrument. En daar is hij eigenlijk beroemd mee geworden en terecht. Ja, ik heb een nummer meegenomen dat heette Haitian Fight Song. Het komt van het album The Clown. Ik ben eh, dit jaar getipt door een collega van mij om die, eh, dat eh, album te luisteren. En ja, inderdaad, het is een prachtig nummer. En naar aanleiding van dit album ben ik nog veel meer albums van hem gaan luisteren... en nog veel meer mooie muziek tegengekomen. En ik ga er in 2019 mee door. De Haitian Fight Song van Charles Mingus. geweldige muziek natuurlijk. Blijft achter elkaar doorspelen met zijn eh, solo's. Dus eh, ja, dat nummertje duurt 26 minuten. Dus dat is toch een beetje te lang voor eh, dit programma. maar als het dan over bassisten gaat... dan hebben we ook een bassist, Ron Carter. En ook een bekende bassist die volgens mij ook al behoorlijk op leeftijd is. Toch ook wel een tachtiger, denk ik. Die heeft een, in, eh, ja, eigenlijk vorig jaar moet ik over zeggen... een cd uitgebracht samen met Houston Person. Remember Love heet die eh, cd. En die hebben ze opgenomen in de vernieuwde studio van Rudy van Gelder... in Englewood. En dat is een mooie cd geworden. We gaan daar een nummertje van draaien. Iets anders dan de Mingus, maar nee, eh, desalniettemin sluit dat wel mooi aan. Without the Song, Ron Carter. Mm-hmm. luisteraar heeft natuurlijk gemerkt... dat je totaal geen bas hoorde in dit nummer. Dit is het enige nummer wat die person alleen gespeeld heeft. En toevallig heb ik die er net uitgeprikt. Eh, uh, maar goed, eh, Peter, jij hebt ook iets klaarstaan voor ons. Ik heb eh, twee vliegen in één klap. het orkest van Stan Kenton. Stan Kenton was niet alleen een voortreffelijk bandleider... en een briljant arrangeur, maar ook een geweldige leraar... in de universitaire jazzklinics die hij destijds opzette. Eh, dit heeft Kenton tot een jazzgrootheid gemaakt. Ooit dreigde hij uit de muziek te stappen om psychiater te worden. En dat hoor je in zijn muziek, dat dat in hem zit. Het is ook dan niet verrassend dat Kenton vooral een soort jazz speelde... die tot nadenken stemt. Jarenlang leidde hij een van de populairste big bands ter wereld. En we gaan nu een stuk horen waar de zangeres Anne Richards gaat zingen. En Richards, dat was uh, zijn echtgenote destijds. En we gaan luisteren. Eh, het zou moeten zijn auco nummer 12. En ehm, het stuk is van Gershwin, I Got Rhythm. Maar wij kennen dat altijd in een uptempo. En nu is dat in een geraffineerd eh, layback tempo. I Got Rhythm, Ann Richards en de big band van Stan Kenton. figures. I got my man who could ask for anything. more. I've got starlight, and you know I've got those sweet dreams, and you know, yes, you know, yes, you ought to know that I've got my man. I guess I've got my man who could ask for anything more. I've got rhythm, I've got music, and I've got my man. Yes, I've got my man who could ask for anything more. And I've got those daisies swaying in green pastures, and I've got my man who could ask for anything more. Now, oh man, oh man, trouble. I don't mind him, you won't find him around my door. I've got starlight, and I've got those sweet dreams, and I've got my man. Yes, I've got my everything. Stan en met zijn big band. En dat bracht mij op een andere big band. Eigenlijk een eh, unicum, want eh, het gaat namelijk over een big band... onder leiding van Roy Hargrove. Roy Hargrove, een Amerikaanse trompetist, ook een van mijn favoriete artiesten. Helaas bereikte mij begin november het eh, nieuwsbericht dat hij overleden was. Hij was maar 48, 49 jaar geworden en dat is natuurlijk veel te jong. En ik heb hem eigenlijk leren kennen in Den Haag toen het Noordzee Jazz Festival daar nog eh, speelde. Toen trad hij daar op en ik kan me nog herinneren dat dat op het dakterras was... waar hij echt de sterren van de hemel speelde. En het eh, enorm stond te zwingen daar met zijn, eh, met zijn groep. En die indruk is me altijd bijgebleven. En ehm, hij heeft een album uitgebracht met een big band. Het album heet Emergence. En... Ehm, ik ga een nummer eh, spelen dat heet Mambo for Roy. Het is een nummer geschreven door Chuco Valdez, speciaal voor Roy Hargrove. Grove was dit. Eh, eh, ja, als je met verschillende presentatoren rond de tafel zit... dan krijg je wel heel veel verschillende stijlen. Dat is natuurlijk ook in dit programma. Want we schakelen nu over naar de muziek van Van Morrison. Uh, ben ik een enorme fan van om het maar zo te zeggen. En die heeft ooit een cd gemaakt. Hij heeft er heel veel gemaakt. Maar deze cd gaat eigenlijk over een hele bekende figuur uit de jazz... Moose Allison. Tell Me Something, The Songs of Moose Allison. En ja, dat is eigenlijk de king of jazz en blues en swing... En luister maar, dit is een nummertje, The Back on the Corner. I'm back on the corner. I'm right back on this corner. I've been in this condition so many times before. I'm back by my lonesome. I'm right back by my lonesome. Just watching the people go from door to door. I've got to change my way try to quit this place. Cause one of these gloomy days, I'm gonna need a friendly face. But I'm back on the corner. I'm right back on this corner. I've been in this condition so many times before. condition so many times before. I'm back by my lonesome. I'm right back by my lonesome. Just watching the people go from door to door. I've got to change my way and try to quit this place. Cause one of these rainy days, I'm gonna be a mental case. But I'm back on the corner. back on this corner. I've been this condition so many times before. Ja, Van Morrison was dat. En daar speelden een aantal bekende mannen op mee. Georgie Fame, die hoorde op de Hammond orgel spelen. En Moos Ellison zelf op piano natuurlijk. Een eh, ja, mooi cd'tje was dat ook. Wie van de heren heeft nog iets eh, klaarstaan? Nou, nou, je verrast ons een beetje. <laughs> Oh, eh, anders werken ik er zelf nog één tegenaan gooien. We, dachten, eh, wij vonden gezamenlijk dat jij nog een nummer mag draaien. Nou, gaan we dat doen. Dan gaan we overschakelen naar eh, ons buurland Duitsland. Daar is een zangeres, zij heet Lian Biko.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 It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free some new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all have a a new world and above. some fly out in the sun. You know what I mean. Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. You know that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. stars when you shine. You know how I feel. Scent of the pine. You know how I feel. Well, freedom is mine. You know I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new We zijn alweer bijna toe aan het laatste nummer van vandaag. En voordat we eraan gaan beginnen, eerst iets anders. Nieuwjaar, nieuwe voornemens. En wij zoeken met CFM uitbreiding van ons team. We hebben eigenlijk wel... Eh, ja, wel eh, zouden we het heel leuk vinden om mensen erbij het team te trekken. En het leuke aan zo'n werk in zo'n team is dat we het van verschillende hoeken bekijken. Eh, ik heb zelf ben geen muzikant. Ik heb een heel slecht ritmegevoel. Maar ik vind het wel heerlijk om naar muziek te luisteren. En om muziek uit te zoeken. En ik doe dit programma nu denk ik al een jaar of acht of misschien wel tien. Ik ben het eerlijk gezegd vergeten wanneer ik begonnen ben. En eigenlijk is het continu een ontdekkingstocht van wat is er allemaal in de jazzwereld te vinden. En dat vind ik zelf zo leuk aan het maken van zo'n programma. En eh, omdat we ook andere mensen graag willen uitnodigen om is langs te komen, met ons mee te doen. Vond ik het ook leuk om aan mijn collega's hier te vragen... wat trekken jullie nou zo aan in zo'n programma? Vind je het leuk om dit te maken? Nou, ik zal het je vertellen. Eh, jij bent geen muzikant. En je zei ook dat je geen of weinig ritmegevoel hebt. Ik ben wel muzikant. En eh, vanwege mijn ritmegevoel vind ik het ook ontzettend leuk om muziek te maken. Eh, waarom ik dit, het presenteren van dit programma leuk vind is eh, de, het feit dat je bij het voorbereiden door je platenkast gaat... Eh, eh, en daar cd's of platen vindt en terugluistert en uitzoekt... en dan, kom je, dan luister je toch met een ander oor naar die prachtige muziek... dan wanneer je het gewoon uit de speakers hoort. En dat is steeds verrassend. En en boeiend en ook uitdagend. En dat is de reden waarom ik het zo leuk vind... en waarom het zo leuk is om eh, zo'n programma eh, te presenteren... maar vooral ook voor te bereiden. Dus eh, ik ondersteun jouw oproep van harte. luisteraars, kom in grote getalen. nee hoor, er zijn vast wel luisteraars die het leuk vinden... om af en toe te presenteren of af en toe gewoon eens samen met ons... met een van ons eh, hier in de studio te zitten. Schroom niet, kom gewoon een keer langs. Ik eh, vraag het ook in elke uitzending. Kom gewoon langs Tolweg 10A op zondagmorgen. Je kan komen, je kan gewoon naar boven lopen. Je krijgt een kopje koffie en of je nou wel of geen cd's meeneemt. Het maakt ons niet uit. Het is altijd goed en leuk om een uitbreiding van het team te hebben. Wat vind jij ervan, nou? Ja, daar zitten we om te springen. En ik denk dat ik zo'n jaar of zes geleden bij eh, CFM Jazz gekomen ben. Ik wist eigenlijk geen klap van de jazz af, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, op die tijd ging ik met eh, pensioen. En toen dacht ik, ik moet nog een paar leuke dingen gaan doen. En de, toen heb ik ontdekt dat als je ergens niks vanaf weet... moet je eigenlijk het programma gaan presenteren. Dat is de beste manier om dingen te weten te kopen. En het werkt ook een beetje verslavend. Dat, wat de, de mannen al zeggen, als je een programma gaat voorbereiden... dan val je eigenlijk van het een in het ander. Je gaat steeds verder kijken. Er is zo ontzettend veel jazz. Als je kijkt op internet, mooie filmpjes, mooie muziek je, je, raakt er bijna verslingerd aan. Dus ik zou zeggen van, uh, eh, moet je verslingerd raken? Heb je tijd over? De aarzel niet. Het is een hele wereld waar je in binnentreedt. De wereld van de jazz. Maar zeer, zeer, zeer de moeite waard. Zoals mijn collega's reeds hebben aangegeven. En we zitten inderdaad te springen om versterking. Want we zijn nu met z'n drieën. Nou, en dan wordt het wel pittig. Dus we hebben liever nog wat eh, ja, back-up, om maar zo te zeggen. Je, we kunnen je wegwijs maken, we kunnen je de techniek leren... en eh, dan, dan, rol je er vanzelf in. Peter, jij had nog een laatste muziekje klaarstaan? Nou, eh, ter onderstreping van al deze jazzpresentatie vreugde... wil ik iets laten horen van Madeleine Peru... Een Amerikaanse die de hele tijd in Frankrijk heeft gewoond... en Veelzeggend is de titel... Peter, mag je nog even onderbreken? Maar hoe kunnen mensen reageren? Dat is misschien nog wel handig om dat even te zeggen in de uitzending. Ja, eh, je kan natuurlijk reageren door tijdens de uitzending een keer naar de studio te bellen. Het nummer eh, staat op de website van CFM Zandvoort. Op de website van CFM Zandvoort staat ook een, eh, een, een contactformulier. Daar kun je ons op bereiken. En je kan ons natuurlijk ook persoonlijk bereiken... Ehm, via CFM Zandvoort e eh, mailadres Nou, dat is misschien even te snel en te veel om op te schrijven. Dus ik stel voor, kom een keertje langs van 10 tot 12 op zondagochtend. Of eh, bel ons een keer op eh, in de studio, dan kunnen we even een afspraak maken. Tot slot, een kleine toevoeging nog. Je hoeft ook geen enorme platenkast te hebben van jazz... want er is, zoals ook al zei, heel veel op internet te vinden... en ook wij maken regelmatig gebruik van internet en YouTube bijvoorbeeld om eh, goede nummers te vinden. Nou, Peter. Eh, om, dat te, <laughs> om dat te benadrukken eh, gaat er nu een cd-schijfje in de machine... en we gaan luisteren naar Madeleine Peru... met een veelzeggend nummer Getting Some Fun Out of Life. When we want to love, we love some fun out of life. When we want to work, we work. When we want to play, we play. In a happy setting, we're getting some fun out of life. each day, winding our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting. We're getting some fun out of life. U luistert naar Madeleine Perro van uh, tijdens de uitzending van CFM Jazz. Mocht u meer willen weten, ook volgende week is er eh, Jessie in Zandvoort. En dan ben ik daar ook. Ehm, en dan kan ik natuurlijk wat toelichten over het programma.